Goedemorgen. Ja, die Easy Beats. Die maakte gelijk de goede sfeer. Vind je niet? Hello, how are you? Goedemorgen, welkom bij deze mooie zondagmorgen. Deze moederdagmorgen bij ZVL. Een morgen waarin we heel veel lekkere muziek gaan draaien. Speciaal voor onze moeders. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Voor wie zei je, ja, onze moeders. Ja, de dames wilden er weer doorheen zingen. Het is niet anders. Zeg het 12 uur. Echt waar, prachtige muziek. En een paar leuke onderwerpen die we graag met je willen bespreken. stars and dreamless nights and Just make a sacrifice, and still I'll try. Ooh.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 mooiste songs. Vind ik tenminste van Cadans. In het donker. En Chicago ervoor met Wishing You Were Here. Hier bij ZVL, waar je natuurlijk de lekkerste muziek hoort. En Straks een mooi onderwerp. We gaan het hebben over bulkaanbiedingen. Heel veel moeders vallen daarvoor. Je weet wel, twee voor drie of drie voor twee of eh, veel voor weinig. Zoals ze dat in Rotterdam roepen. Maar eh, ja, die aanbiedingen zijn helemaal niet goed voor ons, zeggen ze. Je hoort er straks meer over in onze show hier bij ZVL. Maar eerst nog even iets moois van Paul Young. Luister mee naar Oh Girl. face. Girl, I feel so. geen ander nodig. ging vol gas. Ja, en terecht natuurlijk ook, hè. Glennis Grace in Afscheid en hartstikke live natuurlijk. Hè? En daarmee hoor je de echte kwaliteiten. Verder Paul Young en Oh Girl. Wij zijn hier trouwens heerlijk aan de feestelijke tompoes, want het is moederdag. En dan doen we niet te moeilijk over een grote of kleine tompoes. Dan gaan we niet zitten zeuren over bokkenpootjes. Nee, we gaan lekker aan de tompoes met een enorme berg slagroom erop. Niet zo'n dun streepje. Een hele dikke. geweldig. We worden verwend vandaag.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 Phone begins to ring. And once again I start to pray. Let it Nou ja, zeg. Hè? Wat een dramatiek, hè? Ik ga dood. Wat een ellende. Met Shirley Bessie. It Must Be Him. Wat een lekker nummer is dat. En Gold Kimono. En... Hallo, goedemorgen. Welkom bij deze aflevering van eh, de zondagmorgen van ZVL. Als je er net bij komt en net tussen de klamme lappen vandaan komt. Dat zou zomaar kunnen. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan eh, praten over die gekke aanbiedingen. Hier is mijn collega Herman de Bruin. De bulkaanbiedingen zijn slecht voor de gezondheid en voor de portemonnee. En hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Frank Linder. Hij is campagneleider van de stichting Foodwatch en altijd veelal met voedsel bezig, denk ik zo. Frank, welkom. Dankjewel, ja, ja zeer zeker. Ja, eh, bulkaanbiedingen hebben we het over die 2 eh, en 3 gratis of 2 en 1 gratis, zoiets? Bedoel je dat? Ja, Exact, ja. Wat, we, wat heel veel eh, supermarkten doen. De, de, de 1 plus 1 gratis of uh, eh, 2 voor de prijs van 1. Of inderdaad soms ook wel eens zelfs ja. 3 eh, voor de prijs van 1. ja. maar dat is toch lekker voor de portemonnee. Dan krijg je toch twee dingen gratis? Ja, dat zou je aan de ene kant denken. Eh, maar er is nu ook eh, eh, onderzoek naar gedaan door meerdere partijen. En dan blijkt inderdaad dat bijna een derde van de producten die de mensen kopen door zijn aanbieding... die zouden ze niet gekocht hebben zonder de korting. zelfs niet op een later moment. Dus mhm. eigenlijk, eigenlijk met die bulkaanbiedingen geef je meer geld uit. Ja, en koop je misschien dingen die je niet eens nodig hebt. Eh, nee, want heel vaak zien we ook inderdaad dat die, uh, dat die bulkaanbiedingen... dat die vooral gelden op eh, ongezonde voedingsmiddelen. Zeker, dus, Als je eens kijkt naar, die, naar die supermarktwereld... het gaat altijd om de extra flessen frisdrank... of mhm. in plaats van één zak chips ga je met twee of drie zakken chips naar huis. En die stonden misschien niet allemaal op het boodschappenlijstje. Ja, je kan de consumenten wel op aanspreken natuurlijk. Dat moeten ze niet doen. maar is het niet verstandiger om de bronnen aan te spreken? Dus de supermarkten of de fabrikanten? Ja, zeker. Dat, eh, dat doen wij ook. Uh, Foodwatch niet alleen. Dat doen we ook samen met eh, onder andere de Consumentenbond en met Question Mark. Ehm, en we, zeker ook de Consumentenbond had laatst is ook uitgezocht dat Albert Heijn... die heeft bijvoorbeeld per week duizend van die bulkaanbiedingen. En Jumbo had er eerst 500, maar die zit nu ook ineens op duizend van die aanbiedingen per week. Dus Nee, die, eh, de supermarkten die eh, spreken we daar eh, absoluut op aan. Ja, niet uitroeibaar fenomeen zou ik denken, want het blijft gewoon doorgaan. Want ze zijn er al langer, jullie zijn er toch al langer mee bezig? Ja, zeker. Dat, dat, dat klopt. Ehm, en ja, wat we eigenlijk ook wel nodig zouden hebben is goede wet- en regelgeving hierom mm trend. Dat hopelijk Ehm, dat de politici in Den Haag hier eh, ook mee bezig willen. Zeker als je weet, we gaan meer eten en we gaan ongezonder eten. Ja, als we kijken in het regeerakkoord dan, eh, eh, van Jette 1 dat daar toch wordt gezegd... ja, we willen de gezondste generatie van Nederland eh, ooit uh, maken. Ja, dan eh, vinden wij dat inderdaad een, een, een ja, bijvoorbeeld een verbod op die bulkaanbiedingen... zou absoluut tot de orde kunnen zijn. Zeker ook als, als je kijkt naar, naar omliggende landen, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk... daar is inderdaad al een, een verbod ingesteld. Oké, dus Nederland zou kunnen volgen. Maar er moet nog wel wat water door de Rijn stromen, denk ik, voordat het eh, zover is. <laughs> Want als de politiek ermee aan de slag gaat, duurt het even. Maar hebben jullie wel contact met de politiek en zit dat eraan te komen? Of zeg je, nou, daar moeten we er wel wat voor doen? Ja, nee, daar zijn we ook absoluut mee bezig. Eh, voorafgaand aan het eh, laatste eh, leefstijldebat... wat dan wordt gehouden door de vaste commissie van, van VWS... hebben wij hè, als die drie partijen, Consumentenbond, Question Mark en Foodwatch... ook een brief ingediend om ja, de politici toch nogmaals te wijzen... op ja, de verschillende negatieve effecten van die bulkaanbiedingen... en of ze daar absoluut werk van willen maken. Ja. En wordt het niet gezien als zijnde invloed in de persoonlijke sfeer? Dat, dat hoor je vaak, hè? Dat mensen ja, maar daar moeten we ons niet mee bemoeien. Dat is aan de mensen zelf. Ja, dat horen we inderdaad wel vaker. Ehm, maar als je inderdaad kijkt naar eh, ja, de verschillende eh, ja, ongezondheidsontwikkelingen, als ik het zo mhm. maar eh, mag noemen, in, in, in Nederland, maar ook in alle andere westerse en Europese landen, ehm, ja, dan kunnen we eigenlijk die, die negatieve gevolgen en, en de gezondheidsproblematiek, die kunnen we niet langer toeschrijven aan individuele keuzebeslissingen. Eh, daar, daar moet echt inderdaad de, de, overheid bij komen. Want ja, als we met zelfregulering en de supermarkten en de fabrikanten gewoon hè, met eh, de vrije hand eh, laten, dan, ja, dan, dan gaat het niet snel genoeg en dan wordt het er niet beter op. Kortom, jullie pleiten voor een verbod van die bulkaanbiedingen. Ja, daar zijn zeker voorstander van. Zijn. En nog veel meer dingen, denk ik, die met de gezondheid en met voedsel te maken hebben. Maar kijk even op de website om dat allemaal te vinden. Is daar, staat ja, zeker. Ja? ja, mensen eh. kunnen zich uitgebreid informeren op www.foodwatch.nl. En koop wat minder van die aanbiedingen, zou ik denken. Precies, koop wat je nodig hebt. Je koop, ja, dat is een hele goede. Die hadden we er goed in. Dankjewel, Frank Linder, campagneleider van de stichting Foodwatch. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. als ze grap over je maken, dan eh, kun je wel een beetje dekken hoor. De Bee Gees. Mooi. En Majority One. Because I Love. Belangrijk vandaag op moederdag. Doe liefde voor je moeder, hè? Ja. Ja, hoewel ik alweer uitkijk naar Vaderdag, dat begrijp je natuurlijk ook wel. Dat doe ik samen met Pieter Gabriel. In Your Eyes. Goedemorgen. Al heeft ze die al honderd keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht, die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met rood doorlopen ogen naar boven kijk daar aan en zij heeft echt nog geen idee. Hij zegt ik hou van jou en laat alles slopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen om haar heen. Al is ze er al maandenlang niet meer. Vannacht is het de allerlaatste. te vroeger met Snelle. Wat was dat nou weer voor een uh, gast? Met dat die gekke liedjes. Maar tegenwoordig is het toch prachtig wat hij zingt. Je luisterde dus naar deze. Laat het licht aan. En het gewelddadige en mooie nummer van Peter Gabriel. In Your Eyes. Gewelddadig qua klanken. Want het was wel lekker stevig voor deze zondagmorgen moederdag. si grand univers. Même en cent ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur. et pour aimer comme l'on doit aimer quand on aime vraiment même en ans, je n'aurai pas le temps pas le temps 哎。 Dan er alweer op voor het eerste uur van de show. Oh, wat is het snel gegaan. Wat hebben we lekkere muziek toch. Eerlijk is eerlijk. En ik heb het zelf uitgezocht. Dus ik ga echt niet over mezelf vertellen dat het een robbeltje is. Dat mag jij straks doen na 12 uur. Maar daar eh, zijn we nog lang niet aan toe. Eerst zometeen dus het tweede uur. Jorda trouwens, Michel Fugain en eh, nou ja, If I Only Had Time. En uh, eh, Labi Sifre met Watch Me. Goed, over een paar minuten even pauze paar eh, mededelingen van eh, commerciële aard. En daarna het nieuws. En dan ben ik weer bij je terug met het tweede deel van de show. Dan ga ik ook weer heerlijke muziek voor je draaien. Iets meer tempo. En dan hebben we ook een hele mooie reportage van Jeroen van Gent. Want die eh, heeft ook zijn best weer gedaan. Ook eh, in deze week voor Moederdag. Dus je hoort het straks allemaal. Maar tot besluit van dit uur nog iets moois van Arno Kolenbrander. Weet je hem nog? Hij kwam uit de Soundmix Show of zoiets. En hij deed zijn best. En eh, maakte een hele korte geweldige muzikale carrière. Want we horen niet zo erg veel meer van hem. Althans, ik niet. Maar misschien zit ik in de verkeerde bubbel. Luister mee naar Hoop. No prayer sounds more beautiful than your name. bring the voice of hope to me again. And when you rise to find your dream, I will be your wings, see your journey through. When you find peace in your heart. When we are one beneath the stars. When your spirit wanders on the wind. quite as bad as it may seem when our spirits alone with nothing to show. Look inside for love and we'll find hope. For there are times we fear the past. There's always one thing that will last. And when the walls of doubt surround you, put your trust in me. I'll be there for you. Let me bear your pain till the hurt through. You need hope. There is hope.